Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een referendum in de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Het gaat om de regio's Donetsk en Luhansk. Burgers kunnen, kunnen daar stemmen of ze officieel bij Rusland willen horen. En dat gaat vrijdag al gebeuren, zegt correspondent Sander van Hoorn. Je hoort hier op straat wel zorgen, want als Rusland al die delen waar referenda gehouden worden... erkent als een deel van Rusland, dan kan het escaleren als die delen worden aangevallen. Maar Oekraïne maakt zich intussen geen zorgen, of in elk geval niet officieel. En je ziet ook dat die opmars hier in de regio, die veroveringen, die gaan gewoon door. Oekraïne herovert de laatste tijd steeds meer stukken land. Het land noemt het referendum een wanhopige poging van Rusland om de aandacht af te leiden. En weer een burgertje halen in Oekraïne. Daar zijn sinds de invasie van Rusland voor het eerst de McDonald's-restaurants weer open gegaan. Bestellen en met je dienblad in het restaurant de boel opeten kan nog niet. Er zijn drie restaurants open in Kiev en die bezorgen voorlopig alleen. Met een prijsplafond op stroom en gas, lagere belastingen op werk en een hoger minimumloon hoopt het kabinet de hoge prijzen wat op te vangen. Ze presenteerden hun plannen vandaag in de miljoenennota. Ze trekken 17 miljard uit. Voor studenten zit er bijvoorbeeld een hogere basisbeurs aan te komen volgend jaar. En hardlopen tegen de snelste man ter wereld. Een groep kinderen in Utrecht heeft dat vandaag gedaan. Usain Bolt was even in ons land voor een speciale hardloopwedstrijd. Daarmee wordt geld opgehaald voor kinderen die door geldproblemen thuis niet kunnen sporten. Zo'n wedstrijdje tegen een wereldkampioen is toch best spannend. Hij heeft gewonnen op de 100 meter. En dan, ja, is het gewoon, dan krijg ik gewoon, ben je gewoon zo zenuwachtig. Veel groter dan ik had verwacht, zeg maar. Hij ziet er wel groot en heel gespierd uit. Hij was vandaag dan misschien de meest gespierde persoon op de baan, maar niet de snelste. En I enjoyed the 100 meters. I cheated a little bit. <laughs> you did. <laughs> I started. I started a little bit early. <laughs> but you didn't win. No, I didn't. No. It's the bad. is My jeans and bad shoes. I wasn't prepared. Het weer nog. Het klaart op. Het wordt koud vannacht. Kan een graad of 2 worden. Ook kans op vorst aan de grond. Morgen vaak zon en 18 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu tussen app en vloed. to my left, gotta handle with finesse and no stress with me. copacetic if you let it be.